Juri Stubenitski met het NOS-journaal. 42 ziekenhuizen ontwikkelen samen met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis. Ze verzetten zich hiermee tegen de macht die enkele grote zorgverzekeraars hebben. Dat zegt de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. De ziekenhuizen verzetten zich tegen de visie van zorgverzekeraars als CZ en Mensies dat er te veel ziekenhuizen zijn in Nederland. Ze zien niets in de concentratie van zorg, omdat mensen dan verder moeten reizen voor hulp. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Moody's zegt dat de afwaardering heeft te maken met de eurocrisis. Ook een aantal banken in België, Luxemburg en Frankrijk werd afgewaardeerd. De vooruitzichten voor vier van de vijf Nederlandse banken noemt Moody's stabiel. Alleen voor ING is het vooruitzicht negatief. Ouderenbond ANBO doet niet mee aan de nieuwe vakbeweging. De opvolger van vakcentrale FNV is volgens de ANBO te weinig vernieuwend. Volgens de voorzitter willen de grote bonden nog steeds een centrale aansturing... waarbij de macht van het getal de zeggenschap bepaalt. De ANBO zegt juist een beslissende stem te willen hebben als het gaat om ouderenzorg. De Ouderenbond is met ruim 180.000 leden de op twee na grootste bond van de FNV. Supermarkten moeten brood van een dag oud gewoon verkopen. Dat zegt hoogleraar duurzaamheid Louise Fresco in het Nederlands Dagblad. Ze noemt het te gek voor woorden dat supermarkten aan het einde van de dag brood weggooien omdat klanten het een dag later niet meer willen kopen. De hoogleraar en publiciste bekritiseert ook de neiging om producten die over de houdbaarheidsdatum zijn weg te gooien. Volgens haar is een pak spaghetti of rijst dat maanden over datum is nog prima te gebruiken. Het weer, vooral vanochtend periode met regen.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 Er staat er een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is afgesloten. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer.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 Ik had het net al over het eerste uur, over het laatste nummer. Dat was uh, Oh Lady Be Good van uh, eh, Gershwin met Jerry Mulligan en Lee Konitz en Chet Baker. Van die cd die ik gisteren weer eens even tegenkwam in mijn verzameling. Er staat ook een prachtig nummer op. ook natuurlijk van Gerswin, want het is allemaal van Gerswin. En met die de hoofdrollen Stan op tenor, saxofoon en Herb Ellis op gitaar. En het nummer heet I Was Doing All Right. Thank you. en uh, Herb Ellis, maar ook Oscar Peterson en Ray Brown. En van dezelfde cd eh, gaan we nu draaien Miles Davis trompet, Charlie Parker saxofoon, Duke Jordan piano, Tommy Porter bass, Max Roach drums. Embraceable You, oktober 1947, New York City. Mm-hmm. ja, muziek van eh, George Gershwin. Eh, natuurlijk door iedereen in de wereld, uh, door alle jazzmuzikanten gespeeld. ook door Nederlanders natuurlijk. En zijn broer, Ara, schreef meestal de teksten ervoor. En ik heb hier dus een, natuurlijk een cd'tje meegenomen waar op gezongen wordt. En dat is dan van de Nederlandse cd. En van niet minder dan van onze grote tenor saxofonist Ruud Brink met Rob Agebeek. En Harry Emery en de bas en Jo Kraus en de drums. En uh, zingt en speelt saxofoon op eh, George Gershwin.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 Applaus, Adam. Nou ja, zeg. Ja, het geluid eh, moet even wennen. Ik hoop dat het goed is gegaan. Eh, Experiment. Voor de huiskamer. Experiment. We proberen het gewoon. En we horen het wel van de criticasters hier in het Ja, zeker weten. Of de techniek het wel een beetje redelijk heeft gedaan. We gaan lekker door met Till Brenner, River Man. terug naar Gershwin. Eh, Los Angeles 1955 en natuurlijk eh, Billy Holiday met eh, Harry Edison trompet, Benny Carter altsax, Jimmy Rolls piano, Barney Kessel gitaar, John Siemens bas, Larry Bunker drums en natuurlijk Billy Holiday zingt voor u van George Gershwin en Ira Gershwin de tekst.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 Yeah. Peterson Jam was dat. Montreux 14 juli 1977. Oscar Peterson, Clark Terry, Bobby Durham, Eddie Locke, John Davis, Dizzy Gillespie en Niels Peterson. Ja, en we gaan eh, weer even terug natuurlijk naar George Gershwin, composities van George Gershwin. En eh, met, een, eh, ja, met een stuk Amerikaans Dixieland muziek. En in een argument van Bobby Hackett en Jack T. Garden en Peanuts Huckle op klarinet en die spelen It's Wonderful. was een eh, schitterend eh, nummer. En u hoorde Ray Kaart nog op trompet. Dikkie Kaart op trombone. Peter Schilper klarinet. Arie Lichthart gitaar. Koos Schrier op bas. Louis de saint lusanet op drums. En een schitterende vertolking van Moonglow door de zangeres Rita Reis. Die nog steeds optreedt en volgens mij op het Noordzee Jazz Festival ook weer van de partij zal zijn. Yesterdays. Dat is het nummer wat we nu gaan horen van Stan Getz. chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim fram sauce with the oz and fade with shibaba on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten I'm gonna feed myself right tonight I don't want fish cakes and rye bread You heard what I said a please serve mine fried I want the brim brim sauce with the awesome fade With chipotle on the side I don't want french fried potatoes Red ripe tomatoes satisfied.